Twee uur. Marnik Zampersen met het NOS-journaal. In het stadion van voetbalclub AZ wordt ook het dak van de hoofdtribune vernieuwd. Uit onderzoek blijkt dat dat deel van het dak mogelijk ook niet bestand is tegen de harde wind. Tot nu toe was het plan om alleen het dakdeel te vervangen dat tijdens een storm in augustus instortte. Begin deze maand is begonnen met het demonteren van het dak. Het zal zeker nog maanden duren voordat AZ weer in het stadion in Alkmaar kan voetballen. De politie is op zoek naar een voortvluchtige schot... voor de moord op ex-crimineel en misdaadblogger Martin Kok. Hij zou Kok in de val hebben gelokt... bij zijn liquidatie in 2016 in Laren. De man zou lid zijn van een bende van vijf Schotse criminelen. Ze worden verdacht van ontvoeringen, martelingen en moorden. Een aantal bendeleden zou volgens de politie in Amsterdam wonen... of daar langere tijd verblijven. Voor de tips die leiden tot hun arrestaties wordt een beloning uitgeloofd. Vorig jaar zijn 13.000 woningen gemaakt in oude gebouwen... zoals voormalige kantoren en ziekenhuizen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat dat vooral in grote steden gebeurde... zoals Eindhoven, Amsterdam en Den Haag. In ruim 4 op de 10 gevallen gaat het om een woning in een oud kantoorpand. De meeste van de woningen in oude gebouwen zijn kleiner dan 75 vierkante meter... en vooral mensen onder de 44 wonen erin. De coalitiepartijen in Arnhem die in juni het vertrouwen in elkaar opzegden... gaan het toch weer samen proberen. GroenLinks en de PvdA verbraken de samenwerking met VVD en D66... omdat ze het niet eens waren over de aanpak van het financiële tekort in de gemeente. Na maanden praten en onderhandelen is er weer een basis voor samenwerking. Een van de afspraken is dat de Arnhemse partijen voortaan met elkaar praten en niet over elkaar. Het weer, het is bijna overal droog bij minima rond 6 graden.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 say what I'm feeling if I don't know how to move? I cannot say what I believe in if I only believe in you. I travel many roads, But I know what road to choose. Now my world is never changing.